Zes uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt... is voor de derde achtereenvolgende week afgenomen. Dat zegt staatssecretaris Dijkhoff. Afgelopen week waren er 1600 asielaanvragen, de week daarvoor 2200 en de week daarvoor 2500. Een verklaring voor de afname heeft Dijkhoff niet. CBS meldde dat er in september nog een recordaantal vluchtelingen naar Nederland was gekomen. De Nederlandse vleeswarenindustrie is het niet eens met de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie dat bewerkt vlees kanker kan veroorzaken. Volgens de WHO hebben mensen die dagelijks 50 gram bewerkt vlees eten meer kans op darmkanker. Volgens de industrie is het krijgen van kanker niet alleen afhankelijk van het eten van vlees, maar ook van onder meer leeftijd en leefstijl. Daarom vindt de branchevereniging dat bewerkt vlees niet thuis hoort in dezelfde categorie als sigaretten en asbest. De man die vanochtend een mislukte aanslag pleegde op een kazerne in België had waarschijnlijk geen terroristische motieven. Volgens het Openbaar Ministerie probeerde hij vijf jaar geleden militair te worden, maar dat mislukte. Vanochtend probeerde de man met een auto het terrein van de kazerne bij Namen op te rijden. Hij reed door de slagbomen, waarna hij werd beschoten en vluchtte. Later werd hij aangehouden. D66 en de SP willen opheldering van het kabinet over de export naar Israël van politiehonden die in Nederland zijn opgeleid. Volgens NRC Handelsblad worden de politiehonden ingezet tegen jonge Palestijnse betogers in de bezette gebieden. Het bedrijf dat de honden aan Israël verkoopt zegt dat het voornamelijk gaat om speurhonden die niet bijten. Het dodental van de aardbeving in Pakistan en Afghanistan is bijgesteld naar zeker 180. In Afghanistan kwamen de meeste mensen om het leven, bijna 150. De beving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter en was ook voelbaar in India. Het epicentrum lag in het uiterste noordoosten van Afghanistan. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is best een drukke avondspits in de Randstad. Files met minstens 10 minuten vertraging zijn te vinden op de A1. Amersfoort Amsterdam na een ongeluk bij Amersfoort Noord, 3 kilometer... A4 Amsterdam-Den Haag tussen knap het Burgerveen en Dorp 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen knap het Ridderkerk en Sliedrecht-West 8. De A20 Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 7 en richting Hoek van Holland bij plein 5.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 got cooties, that's just how it's supposed to be. He hates dumb tea parties, and she won't climb a tree. It's a boy and a girl thing, a girl and a boy thing. But she'll stop wearing pigtails and get the braces off her teeth. He'll stop making faces start saving her a seat. It's a boy and a girl thing, a girl and a boy thing. She'll start wearing makeup, and he'll start noticing the curves. They'll get a little nervous when she's with him and he's with her. Is he gonna kiss me? Wonder if she wants me to. Awkwardly embarrassed, not sure what to do. children, but make up like they're 17. eerdere uitzending heb ik Mo Pitney al omschreven als een groot talent. Het enige nadeel dat hij heeft is dat hij de traditionele country een warm hart toedraagt. Elk nadeel heeft zijn voordeel, want de liefhebbers van deze stroming varen er wel bij. Je luisterde naar Mo Pitney's nieuwe single Boy and the Girl Thing. Ook nieuw is John Paddy met Head Over Boots en Craig Morgan met When I'm Gone.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 Straks in het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. In een mix van Americana, Country en Bluegrass lanceren de Common Linnets hun tweede album, Common Linnets 2. We hebben daar lang op gewacht, maar het werd tijd na het succes van de groep tijdens het Eurovisie Songfestival van vorig jaar.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 Dear Lord, I've heard when somebody hits the bottom of their soul. Oh Lord, I hope you see something that's worth saving when you look at me. Cause I have no fight left in say no one can fix broken like you can. So help me to let it go. All the guilt that's had me under its control. de act van de maand. Floyd Colin Ray was professioneel bekend als Colin Ray, voorheen als Bubba Ray. Onder de laatste naam maakte hij deel uit van de band The Race tussen 1983 en 1987. Hij maakte zijn solo debuut in 1991 als Colin Ray. My Kind of Girl is zijn voorlaatste nummer 1 hit en stamt uit 1994. Crossroads, nummer 1 country hit. When I saw you buying Cosmo in a Hot Rod magazine, I said to myself, now there's a girl for me. James Dean. een vierjarig verblijf in Nashville voelt Brooke Hogan zich er thuis. Het is een geweldig talent en ze houdt zich bezig als danseres, pianiste, songwriter en zangeres. Ze is de dochter van de professionele worstelaar Hulk Hogan. Hier is ze met haar nieuwe single, Girlfriend. Now did you know I it when looking at me Buzzing something and lips are looking awesome, and my kiss would love to touch him. Now I'm a mess. Je zou kunnen zeggen dat Ray Charles degene was die de soul heeft ontwikkeld. Zangers als Sam Cooke en Jackie Wilson waren ook pioniers. Maar Ray Charles voerde het nog een stukje verder, door rhythm and blues, zwarte pop, blues, jazz en zelfs country samen te voegen tot één muziekstijl. Daarnaast had hij een geweldige stem, was hij een fantastische pianist, bandleider en een geniaal componist. Uiteindelijk is de song Take These Chains van Hank Williams Sr maar Ray Charles scoorde er in 1963 een grote hit mee. En veel luisteraars denken waarschijnlijk dat het origineel van Ray is. En daar heb ik deze keus vanaf laten hangen. De original van deze week. Take these chains from my heart and set me Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new, let me find a new love too. Take these chains from my heart and set me free. Canadese zangeres Carolyn Dawn Johnson is helemaal uit de picture verdwenen. Toch is het een geweldige zangeres. Luister maar naar Tumble and Roll. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Ik heb weinig informatie kunnen vinden over de groep Caribbean Mountain Collective. Ze schijnen uit ons eigen kikkerlandje afkomstig te zijn. When Down With The Sun is hun tweede album. Hobo Man is een van de songs op dat album. Als tweede is onze zuiderbuur Robbie Longo te gast. De song I'm From The Country is afkomstig van zijn nieuwe album Nashville. Het countryalbum Flowers from the Moon van de Oosterhoutse singer-songwriter Dick van Altena is nu ook op vinyl uitgebracht. Het is voor het eerst sinds het intreden van de cd dat Dick van Altena met een langspeelplaat komt. Ter promotie is het nummer Waikiki op single uitgebracht. all alone. Just these bills and an empty home. The old front gate is knocking in the wind again. But I'm like a cold that you can't break. In my dream, I won't forsake. Well, I was born to ride that. wekelijks op dit station. like a dead weight. Everybody knows everybody. Everybody calls you friend. You don't need an invitation. Kick off your shoes and come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country and we're like a dead weight. Crossroads, Kees de Haan. Sunny Waikiki. Your sight any holy ground. If there's where your pretty feet walk sad old song that I used to play now and then while my heart sang along. Though I'm sipping lemonade on the front porch outside. Timbuktu or the sunny Waikiki. Yes, I'd any holy ground. Is this where your pretty feet walk and your blue eyes? stukje country uit eigen land. Karen McDonald kan omschreven worden als de zangeres die country pop vertolkt. Zij is jong, talentvol, ambitieus en humoristisch. Karen zong al voordat ze kon praten. Ze komt uit Oostenrijk en dankzij de Amerikaanse componist en producer Ron Gardner heeft ze haar eerste single opgenomen. Got me reeling, good time feeling. It's a Cajun traditional family affair. You gotta be there or you. it's the Cajun Mama brings gumbo and crawfish pie. Daddy's moonshine puts mud in your eye. The kids are excited about the old tire swing at the lake where cage it's a Cajun hold down. Got me reeling, good time feeling. It's a Cajun. is het favoriete album van de maand. Alle ingrediënten voor verlengd succes lijken aanwezig op de Common Linnets 2. Knappe songs, een sound die druipt van vakbekwaamheid en ervaring. Hier een wijdse popsong, daar een klein gevoelig liedje met hemelse samenzang met als voorbeeld Better Than That. If you can't see the truth It just won't. There is no conversation to be had. If you think that what you're saying isn't giving you away, then you should know me better than that. Cause it can't go, and you won't say what we both know. I guess we let the morning sort it out. If you just want me to go on, keeping my side of the bed warm, you shouldn't even have to wonder by now. luisteraars die denken dat ik nu klaar ben, kunnen het wel schudden.